Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel wil dat hulpdiensten onvoorwaardelijk toegang krijgen tot Oost-Oekraïne. Humanitaire hulp in het gebied is moeilijk, omdat de wapenstilstand onvoldoende wordt nageleefd, zegt Merkel. Merkel wil alleen nieuwe sancties instellen tegen Rusland als dat strikt noodzakelijk is. De Oekraïense president Poroshenko wil juist dat Europa extra maatregelen neemt als het Minsk-akkoord niet wordt nageleefd. Bijna de helft van alle mensen met een baan weet niet wat er voor hen verandert door nieuwe arbeidswetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad. Door die regels kunnen mensen makkelijker worden ontslagen, de regels veranderen voor de ontslagvergoeding en de proeftijd verdwijnt voor contracten die korter lopen dan een half jaar. De Grieken worden in het uiterste geval uit het Schengen-akkoord gegooid, dat zegt premier Rutte. Daarmee reageert hij op de Griekse minister van Defensie, die vindt dat de EU Grieken niet genoeg helpt. Hij dreigt de grenzen open te zetten, zodat vluchtelingen zonder problemen de EU in kunnen. Uitsluiting van Schengen betekent dat de Grieken niet meer vrij mogen reizen tussen allerlei EU-landen. Kunstschilder Rob van Koningsbrugge heeft volgens de rechter terecht een toegangsverbod gekregen voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het museum mag de man weigeren omdat hij dreigt schilderijen onder te plassen. Het Stedelijk heeft in het verleden werk van hem gekocht, maar hij werd niet uitgenodigd voor de heropening. En toen het museum hem dit jaar weer wilde toelaten, zei de kunstschilder dat hij wilde langskomen met Heineken-ontvoerder Willem Holleder. In 2007 zat hij een paar maanden vast voor brandstichting bij een ander pand. Drie van de vier branden in jachthavens in Limburg zijn volgens de politie vermoedelijk aangestoken. In opsporing verzocht zijn morgen beelden te zien van mensen die in de buurt waren rond de tijd dat het vuur uitbrak. In december en januari gingen boten en enkele loodsen in vlammen op rond de havens van Roermond, Wessem en Herten. Het weer droog en rond het vriespunt. Morgen veel zon, dan wordt het 10 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat in totaal 90 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor maandagmiddag. In de Randstad staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Oud-Zuid, 4 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Oude is daar de rechte rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. En daarachter staat ook 4 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Spaanse polder en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer.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 Vervolgens is dus Florida Georgia Line aan de beurt met Dirt, waarna Kenny Chesney afrondt met Till It's Gone. Voor het overige laat ik de charts voor wat ze zijn en laat je genieten van muziek die vooral van buiten Nashville komt. Gelukkig is er een ruime keuze, waarvan acte. plant your roots in it. Dusty headlight dance with your boots in it. Stuck some crosses and some painted gold posts through it You know you came from it And someday crossroadsmusic.nl was gone. One life, one chance, one ticket to the big dance. You and me still holding on, right down to the last song. Gonna take a deep breath and hold it in. Twirl you around till my head spins Kiss that lipstick and wear it thin, it's gone.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 Eigenlijk is de Western Swing Authority een gelegenheidsformatie waarvan een aantal leden ook in de band van George Canyon terug te vinden is. Zij hebben een album gemaakt in de sfeer van de Time Jumpers. Sweet Harriet is de eerste single afkomstig van het album de formatie brengt dansmuziek en de single nodig met één uit om de dansvloer in je bezit te nemen. name is Harriet She is the preacher's daughter. She got three freckles on her nose and she sips on holy water in a Sunday morning cotton dress. swear she's good as gold. But as the weekly hours progress, a darker tale unfolds. But she lets her long hair down, shimmies into where the girl's possessed. But the two-tone toes all dig her jive. To them, she's a heaven blessed. Well, she orders one more gin. beautiful work. It ain't no Sunday picnic. It ain't always dancing in the rain. It's turning back, not talking trash when you're fighting mad. And you wanna walk away. More like chilling rocks in a garden. Sweating blood to see a rose. Planting seeds and pulling weeds and just believing in watching it grow. hands down in the dirt. It ain't real if it don't hurt. Love this beautiful work. Beautiful work. It's letting go of every secret without casting any stones. It's knowing when to bend and how to give in just leave it alone. Love is a road we all sleeves up. Find your life. Love, don't remember who's wrong, don't care who's right. Just get your hands down in the dirt. It ain't real if it's on. Johnny Reed is wereldberoemd in Canada en zijn albums gaan als broodjes over de toonbank. In 2010 was hij in Zwitserland en binnenkort is hij er terug. Vandaar dat de keuze voor de act van de maand voor mij niet zo moeilijk is. Johnny Reed is moeilijk in een hokje te plaatsen. Niet zo erg, want zijn muziek is ook voor de countryliefhebbers aansprekend genoeg.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 Heaven, Heartache and The Power of Love is de titelsong van haar tiende album. Nu de nieuwe versie. Heaven, Heartache and the stare Haan. Crossroads. Vandaag komt de original voor rekening van Vern Gosdin. Chiseled in Stone werd in 1989 gekozen tot Song van het jaar. En het is een echte tranentrekker. De song reikte tot een zesde positie in de country charts. You ran crying to the bedroom. I ran all Another piece of heaven gone to heaven. The words we spoke in anger just tore my world apart. And I sat there feeling sorry for myself. Then an old man sat down beside me and looked me in the eye. He said, Son, I know what you're going through. You ought to get down on your knees and thank your lucky stars that you got someone to go home to. You don't know. till chiseled in stone. So I brought these pretty flowers, hoping you would understand. Sometimes a man is such a fool. Those golden words of wisdom from the heart of that old showed me I ain't nothing without you.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 De song is afkomstig van het album Beneath a Painted Sky. Het album gaat van gospel tot bluegrass. blokje songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Een aantal jaren geleden timmerde Frank Jansen stevig aan de weg. Helaas horen we weinig meer van hem. Niet zo vreemd als je weet dat er steeds minder georganiseerd wordt op countrygebied. Een naam die momenteel regelmatig boven komt drijven is die van Zinga. Dit Drentse duo heeft met Strings Attached een fraai album afgeleverd. The Lucky One is afkomstig van dat album. Uit lang vervlogen jaren stamt de Hobo String Band. We schrijven 1976. Big Bertha, de truck driving queen, is afkomstig van het album Down the Road. at the screen door About the time I staggered in had lipstick on my collar, and my breath smelled just like gin. I gave her my most convincing smile and my best alibi. But to my dismay, what she had to say cut me down to size. It's gonna be my way or the highway. Is there something? chasing that skirt around, drinking with the boys. She said I ain't no square and I wanna be fair, so I'm giving you this choice. It's gonna be my way or the highway. Is there something? you're gonna be my man. It's gonna be that way if you're gonna be my man. Fresh new country. happiness. soul and a one night stand. And you'll be looking at a happy man, cause you're the lucky one. Milky Way. Crossroads, Kees de I was riding my thumb out across the state. The truck rolled up and near the big air brakes. Right outside the Beverly. That big Bertha, the truck driving queen. She shook my hand and put her gloves back on. Jumped on the gears like a dog with mental Volgens mij moet Don Kessen in het verkeerde land geboren zijn. Hij is weliswaar afkomstig uit Glasgow, maar de muziek die hij maakt heeft niets van doen met die stad. Men plak vroeger Van Morrison eens de Belfast Cowboy te noemen. Wel, dan heeft Don Kessen minstens evenveel recht om de aanspreektitel van Glasgow Cowboy. Met songs als Cotton Jenny is de afstand tussen Glasgow en Nashville een peulenschel. Fraaie song. Lay Come lie on that old grass bed. You've been picking cotton since the break of dawn. Now the sun is going home. Come rest your tired eyes from the heat of the pale blue sky. You've been picking cotton for a pretty dress the sun. your dreams. is het favoriete album van de maand. Opnieuw aandacht voor het album van de maand Now Playing van de zevenmansformatie The Western Swing Authority uit Canada. Pepper Doodle is de enige instrumental op het album en vraagt de volle aandacht van de luisteraar. This is Bappa's song called Bappa Doodle. haar songs schrijft Madeline Smith zelf. Daarna speelt ze piano en gitaar en begint ze zich te bekwamen op de banjo. Met haar meest recente singles T heeft deze dame heel wat airplay gekregen. neem voor even afscheid en doe dat met Chris Bellamy, die Looking for the Country vertolkt. Tot zometeen. I went looking for the country, but the country wasn't there. I rode off in the county for a breath of country air. But there was houses, cars, and driveways. roads cut everywhere. I went looking for the country, but the country wasn't there. Well, I remember Buster Drew's old store where they sold country hams. He had gas and oil and bed and ice, but Drew's didn't sell no beer.